Het veranderen van het regime in Irak heeft acht jaar vele miljarden en duizenden levens gekost, zei Obama. De president verdedigde nogmaals het militaire ingrijpen in Libië. Volgens hem dreigde er een bloedbad en kon de wereld niet blijven toekijken. Obama maakte verder bekend dat de NAVO het bevel over de operatie in Libië woensdag officieel overneemt van de Verenigde Staten. In Japan zijn zo'n 4000 doden nog steeds niet geïdentificeerd. Veel lichamen zijn na de aardbeving door de tsunami meegesleurd, waardoor mensen ver van de plek waar ze woonden of werkten zijn gevonden. Ook zijn hele gezinnen omgekomen en daardoor is er geen familielid meer in leven die de identiteit van het slachtoffer kan bevestigen. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. Van zo'n 1700 ongeïdentificeerde doden hebben de autoriteiten een vermoeden om wie het gaat. Van de anderen heeft de politie informatie vrijgegeven over hun kleren en fysieke kenmerken in de hoop dat iemand hen daaraan herkent. De Franse klimmer Alain Robert heeft het hoogste gebouw ter wereld beklommen. Robert, die als bijnaam Spiderman heeft, deed er zo'n zes uur over om de top van de 828 meter hoge wolkenkrabber in Dubai te bereiken. Hij maakte gebruik van een touw en een harnas. De Fransman beklom al tientallen hoge gebouwen, waaronder de Eiffeltoren, het Opera House in Sydney en de Petronas Towers in Kuala Lumpur. Meestal maakte hij daarbij alleen gebruik van zijn blote handen. Hij is diverse keren gearresteerd bij het beklimmen van gebouwen. Het weer, het is helder, op veel plaatsen vriest het licht en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en de maxima, maxima liggen tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden.